Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Experts zijn kritisch over de ventilatierichtlijn van het RIVM voor scholen. Scholen moeten zich houden aan het bouwbesluit... maar dat is volgens sommige experts niet ontworpen om te beschermen tegen ziektes die zich via de lucht verspreiden. Ze betwijfelen of scholen genoeg kunnen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hoeveel scholen voldoen aan het bouwbesluit weet niemand, zegt Paul Rozemuller van de VO-raad tegen Nieuwsuur. De spanningen tussen Griekenland en Turkije nemen toe. Beide landen hebben ruzie om de gaswinning op de Middellandse Zee. Sinds begin deze week zoekt een Turks schip naar gas in de buurt van de Griekse eilanden op Grieks grondgebied. Als reactie daarop begonnen de Grieken samen met de Fransen een militaire oefening voor de kust van Kreta, tot ongenoegen van Turkije. De Turkse president Erdogan waarschuwde dat er een hoge prijs betaald zal worden als het Turkse onderzoeksschip aangevallen wordt. De Fransen en de Grieken hebben nog geen melding gemaakt van Turkse militaire actie tegen hun schepen. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten normaliseren hun diplomatieke betrekkingen. De landen hebben een belangrijk akkoord bereikt... waarin onder meer staat dat Israël zijn plannen opschort... om delen van de westelijke Jordaanoever te annexeren. Het akkoord werd gesloten onder leiding van Amerika. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten zochten al langer toenadering tot elkaar omdat ze zich zorgen maken over de invloed van Iran in het Midden-Oosten. Vrienden en familie van het doodgestoken meisje Alice uit Schiedam... houden morgenavond een stille tocht door Rotterdam. Het 15-jarige slachtoffer kreeg ruzie met een 16-jarig meisje. De twee kenden elkaar waarschijnlijk van school. Wat de aanleiding was voor de ruzie met de fatale afloop is niet bekend. Het weer verspreidt over het land komen zware buien voor... soms met onweer en windstoten. Vannacht is het rustiger, maar helemaal droog wordt het niet. Morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af en ontstaan later op de dag weer buien.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 En weer een bomvolle show voor je met van alles en nog wat. Spotlight albums, spiegelplaat, Nashville Legends, de digitale brievenbus. Kortom, we gaan gewoon heel snel verder. Met bluegrass. Deze bluegrass formatie bestaat al sinds 1971 en werd opgericht door Shelby Jewell en zijn broer Abby. En komen uit Ross kasteel Virginia. Bluegrass is hun met de paplepel ingegoten. De Bluegrass Kinsmen en I'm Going to Heaven Some old Day. I've been living my life in sin, needing someone to enter in. Looking for answers for the things that I dagelijkse dosis bluegrass, maar niet getreurd. En het volgende uur hebben we uiteraard ook weer bluegrass muziek voor je. Maar nu gaan we naar onze digitale brievenbus. Daarvoor gaan we naar Livingstone, Texas voor muziek van Jody Booth en Tracy Beard. Dit is Lonesome, Henri and Mean. make me lonesome Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. You're listening to Nashville Country Radio with Astrid van der Kaai. voordeel dat je zelf je eigen playlist mag samenstellen. Dan mag je er natuurlijk ook een nummer op zetten die je zelf helemaal geweldig vindt. Dat was Steve Earl en de Copperhead Road. En heb je nu zelf een verzoekje of, een, eh, of je iets willen laten weten aan ons... of heb je nieuwe muziek... dan is er natuurlijk ook nog naast het e-mailadres info.nashvilleradio.nl... ook nog het eh, Nashville telefoonnummer. Dat kun je bereiken voor je voicemail, sms of WhatsApp op 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 443 75. En deze informatie is allemaal te vinden op www.nashvilleradio.nl. Gaan we nu naar 1968 met muziek van Skeeter Davis. Dit is There's a Fool Born Every Minute. Nashville Radio Show. Old school for life, baby. I'm in a depression. I can't shake the blues. I just read your letter. love mind go? Blijft toch heel erg leuk, die oude country muziek 1968. Dat is dus alweer 52 jaar geleden. Goh, we blijven de tijd. En van 1968 eh, gaan we naar de hedendaagse tijd. Dat doen we met muziek uit Texas van Chris Roberts. Deze Texaan omschrijft zijn muziek zelfs als rock'n'roll hippie country. En dit is zijn nieuwste single, Remember That It's Me. Yeah, well, I've running around don't think my feet have hit the ground. Until you came around, I saw this world. voor het eerste uur de digitale brievenbus. En in het tweede uur hoor je uiteraard ook nog twee nummers daar vandaan eh, komen. Het is nu tijd voor Nashville Legends. En Joop, waar gaan we het nu over hebben? Nou, dat ga ik je vertellen Astrid. We gaan het vandaag hebben over een zangeres die geboren is op 19 januari 1946. Maar niet alleen een zangeres, ook liedjeschrijver, actrice, producer, zakenvrouw en nog veel meer. Over welke duizendpoot hebben we het? Dolly Parton. Back through the years I go again back to the seasons of my youth. I do De als Dolly Rebecca Parton geboren multigetalenteerde artiest begon eerst als liedjesschrijver voor andere artiesten. Haar eerste album maakte ze in 1967 en dat heette Hello I'm Dolly. Er kwamen twee singles vanaf. De eerste single The Little Things, dat werd niet echt een hit, maar de tweede single was haar eerste top 40 single. En die heette Dan Blunt. Door dit album in 1967 kwam zij onder de aandacht van Porter Wagoner, een zanger met een eigen wekelijkse tv-show. On the underside of the Smoky Mountains, hidden away in the Carolina hills, guarded by the trees and the weeds and the bushes, Buford Ellis runs the moonshine still. Dolly verving in de show van Porter de zangeres Norma Jean... waar in eerste instantie de kijkers eigenlijk helemaal niet blij mee waren. Maar al snel werd Dolly een ster van de show. Haar eerste solo-single in de organisatie van Porter was Just Because I'm a Woman. Dit is een stukje live uit de Porter Wagoner Show. I can see you disappointed look at me, thank you And I'm so Een aantal jaar bij de groep van Poorten gezeten hebben... krijgt Dolly het gevoel dat ze het op eigen houtje wil gaan doen. En niet meer afhankelijk wil zijn van anderen. Eind 1973 breekt ze dan ook vrij met de superhit Jolene. In 1973 schrijft zij eh, I Will Always Love You, wat gaat over de split met Porter Wagoner. Het nummer wordt gehoord door Elvis Presley, die zijn manager er gelijk op afstuurt om het nummer voor hem vast te zetten. Helaas voor Elvis houdt Dolly het nummer zelf en het zal haar grootste hit worden. later wordt de hit gecoverd door niemand minder als Whitney Houston voor de film The Bodyguard. En ook dat wordt een knijter van een wereldhit. Op de vraag aan Dolly wat zij ervan vond, was het antwoord... Nou, is niet zo belangrijk wat ik ervan vind, maar mijn bankrekening die wordt er erg blij van. Na het grote succes van I Will Always Love You, wat ook een grote hit was in de mainstream hitlijsten, begint Dolly op haar nieuwe album All I Can Do, wat ze co-produceerde met, ja daar is hij weer, Porter Wagoner, wat meer mainstream muziek te maken. Zoals deze cover van het R&B nummer My Girl. vreemd genoeg deed dit album het heel goed in de countrylijsten... maar mainstream, waar het eigenlijk voor bedoeld was, deed het heel weinig. In 77 komt haar eerste compleet zelfgeproduceerde album uit, Here You Come Again. Wat het eerste album van Dolly wordt wat meer als een miljoen keer over de toonbank gaat. Ondanks dat ze hier weer teruggaat naar haar country roots, wordt dit, vreemd genoeg, ook een groot succes in de mainstream hitlijsten. Met hits zoals deze, de titelsong Here You Come Again. Voor deze hit kreeg ze ook de Grammy Award voor Best Female Vocal Performance. In 1980 was ze door Jane Fonda omgepraat om te gaan acteren... hoewel ze hier eigenlijk zelf helemaal niets in zag. Ook de soundtrack van deze film kwam op naam van Dolly Parton. Weet je al welke het was? Inderdaad, 9 to 5. carrière van Dolly gaat tot op de dag van vandaag door met heel veel succes en talloze nummer 1 Maar kan je nou niet genoeg krijgen van deze country ster? Dan moet je naar Pigeon Force. Dat is in East Tennessee. Daar vind je namelijk het thema Dollywood. Voor een overload aan Dolly Parton. Voor ons hele nummer van deze week gaan we terug naar 1980 van het duettenalbum Dolly en Kenny is dit A Love is Strange. Veel plezier met de show en Astrid. Tot volgende week. Dag. amar. happy, girl? I say, lover girl. And if she doesn't answer, so you better come here, lover girl. And if she still doesn't answer, well then it's, baby, whoa. how do you call your lover boy? I say, come here, lover boy. Whoa, but if he doesn't answer? I say, oh, come here, lover boy. But what if he still doesn't come? I simply say, baby. Oh, my baby. Don't tease me like that. Come here, baby. You're the one. <laughs> now who could resist that? Well, how do you call your lover boy? Oh, you know, I just do it all kind of ways. Do you ever just let it all hang out?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 Onthoud die naam, Angie Flair. Ehm, we gaan naar 1990. En dat doen we met een klassieker van de Bellamy Brothers. Die hebben natuurlijk heel wat muziek gemaakt. En eh, ja, If I Said You Had a Beautiful Body onder andere. Maar dat is hem niet. Dit is What's This World Coming To van het album A Reality Check. What's this world coming to? What's gonna be left here for me and you? What are our children gonna do? What's this world coming to? Got a big old hole in the ozone. Pollution's filling up the air the kids there in the public school. You know they haven't got a friend. They're spilling oil all over Alaska, cutting down the redwood tree, kidnapped children on them cartons of milk. Have become a normal part of society. What's this world coming to? What's gonna be left here for me and you? What are our children gonna do? What's this world coming to? Can't eat the fish from the ocean. Can't drink the water from a stream. All this talk about cleaning up this mess just a 21st century dream. The Amazon jungle is vanishing. Politics is such a drag. If you want another opinion, folks, ask old Merle what he thinks about burning the flag. What's this world coming to? What's gonna be left here for me what are our children gonna do? What's this world coming to? Maybe we could write our congressman see what difference he could make all it takes. Maybe the preacher could ask the Lord to help us all to help ourselves. That is if, oh brother, so and so's not too busy with the call girls and the press. What's this world coming to? this world. Misschien wel een hele leuke voor een volgende maandartiest. De Bellamy Brothers waren dat uit 1990 met What This World Coming To. En over de maandartiest gesproken, daar is het nu tijd voor geworden. De hele maand augustus is dat George Strait. We hebben nu een nummer wat vrij recent is uitgebracht. Want in 2019 bracht hij het album Honky Tonk Time Machine uit. Laurie McKenna, Luke Laird en Barry Dean schreven dit nummer. En het is een duet met zijn kleinzoon Harvey. Dit is God and Country Music. Dit is de Nashville Maandartiest. God and country music, like whiskey and a prayer. Like Johnny Cash's arm round Billy Graham. God and country music, they both never really change. You find them when you need them, where you stand. There's always love. there's two things still worth saving God and country music marks streets salvation. Strait samen met zijn kleinzoon Harvey en God and Country Music. En in het tweede uur hoor je nog een nummer van eh, George voorbij komen en eh, hij komt zelfs ook nog in de National Spiegelblad voorbij. Jawel, dus gewoon lekker blijven luisteren. We gaan nu volkmuziek voor je draaien. Tommy en Sylvia ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens een open mic in Chattanooga, Tennessee. In 2017 trouwden ze en brachten ze samen onder de naam Trailer Hippies hun eerste album uit. Trailer Hippies for Life. Dit zijn de Trailer Hippies als je dat nog niet wist. En Damn Trouble. I smell trouble in the air. Trouble's brewing everywhere. Trouble in the morning. Trouble at night. dancing under the moon. Got trouble in the alley, trouble upstairs. in my underwear. Het wel een hele aparte tekst. Maar het is ook wel een heel leuk nummer. De Trailer Hippies waren dat en Damn Trouble. En van eh, eh, volk gaan we in de country muziek en daarvoor gaan we zelfs naar 1947 met een liedje over een mijnwerken in de kolenmijnen in Kentucky. Tennessee Ernie Ford en 16 Tons. Een Nashville country classic. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number nine coal, and the straw boss said, Well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. one morning it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't a high tone woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Come and better, step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe. soul to the company store. Spotlight album gaan we deze keer naar Australië. En dat doen we met het recente album Mayhem to Madness van de McClimmons. Brooke, Samantha en Molly vormen al sinds 2006 een trio. Ze hebben inmiddels al zes albums en één EP uitgebracht. En dit is het nieuwste album dus van dit trio uit Australië. Je gaat achter elkaar luisteren naar Open Heart en daarna Free Fall. Dit is het Nashville Spotlight album. I've been waiting on call. Swapping off the deep fried chicken from my face.